Onder hen zijn de ministers van de VS in Rusland en de EU-vertegenwoordiger. De VN-commissie voor de Mensenrechten heeft een oproep aan alle landen gedaan om de volksopstanden in de Arabische wereld te steunen. De organisatie wijst op de verantwoordelijkheid om te helpen bij de broodnodige hervormingen. Ondertussen komen er ook berichten van ooggetuigen dat tegenstanders van Gaddafi een aanval van het leger bij de stad Misrata hebben afgeslagen. Ze zouden een militair vliegtuig hebben neergehaald dat het lokale radiostation beschoot. In Jemen betogen tienduizenden mensen tegen president Saleh. Bij de universiteit van de hoofdstad Sanaa hebben zo'n 5000 betogers de nacht op straat doorgebracht. Ze eisen het vertrek van Saleh. Ook in het zuiden van Jemen wordt gedemonstreerd. Bij gevechten tussen betogers en de politie zouden zeker twee agenten zijn omgekomen. Het is al ruim twee weken onrustig in Jemen. Ook in buurland Oman eisen betogers het aftreden van de regering. In de havenstad Sohar blokkeerden vanmorgen honderden mensen de toegang tot een groot industrieterrein. Ook de haven is onbereikbaar. Dit weekend kwamen twee mensen om bij rellen in Sohar. Het heeft vorig jaar zo weinig gewaaid dat er in Nederland veel minder windenergie is geproduceerd. Ondanks een lichte stijging van het aantal windmolens daalde de productie van e- windenergie met 13 procent, meldt het CBS. Vorig jaar werd er wel meer energie gewonnen uit biomassa. Daardoor bleef de hoeveelheid duurzame energie die in Nederland werd geproduceerd ongeveer 9 procent van het totaal.